voor spoedige start. met het NOS Journaal. De drie PvdA-Eerste Kamerleden die tegen de zorgwet hebben gestemd... weigeren de garantie te geven dat ze wel akkoord gaan met een nieuwe, andere wet. De drie willen om staatsrechtelijke redenen pas hun eindoordeel geven... als een nieuwe wet in stemming komt. Inhoudelijk gaan ze wel min of meer akkoord, maar ze benadrukken dat een Eerste Kamerlid pas in de laatste fase van het proces bepaalt hoe hij stemt. De VVD denkt er nu over na of dat voor de partij voldoende is. Minister Schippers wil er niets over zeggen. Het aantal klachten over de kankerverwekkende chroomverf loopt op. Inmiddels hebben zich zo'n 1250 werknemers en oud-medewerkers van Defensie gemeld. Dat blijkt uit een brief over de problemen met de verf die minister Hennis van Defensie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Meer dan 350 van hen zeggen medische klachten te hebben. En dat zijn er ongeveer 125 meer dan bij de vorige inventarisatie. PVV-Kamerlid Graus is in botsing gekomen met de Kamer over een motie die hij wilde indienen. De motie kwam erop neer dat er geen moslims mogen werken in de veiligheidszone van Schiphol. Voor de indiening van de motie was geen meerderheid, waardoor die niet kon worden behandeld. En dat gebeurt zo goed als nooit. Graus noemde het gesprek aan steun van de Kamer bijzonder onbeschoft... en zei dat de Kamer medeverantwoordelijk is als er een aanslag op de luchthaven wordt gepleegd. Terreurbeweging Boko Haram heeft zeker 100 vrouwen en kinderen ontvoerd uit een dorp in het noordoosten van Nigeria. Bij de bestorming van het dorp kwamen meer dan 30 mensen om het leven. Volgens ooggetuigen vielen gewapende mannen in pick-up trucks het dorp van verschillende kanten aan. Ze schoten mannen neer, verzamelden de vrouwen en de kinderen en namen die mee. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen precies zijn ontvoerd. Het weer bewolkt en motregen, af en toe droog. Het is 11 tot 14 graden. Morgen eerst regen, later zon. En zaterdag stevige buien met op de wadden kans op storm. Het blijft zacht. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het nog niet al te druk. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort is de oprit Gooi Meer even dicht.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 Maar de playlist van het uur is wel van Bart van der Meer zelf. Dus die kwaliteit is verzekerd. In zijn lijst alleen maar dames. Daar voel ik me goed bij thuis, zegt hij. We starten dit tweede uur met Tina Charles, ze was als discozangeres actief in het midden en het einde van de jaren 70. En het meest bekende van haar uit was de hit in 1976, I Love To Love. En die gaan we dan ook horen. couldn't love you any more than I do. I sing it, dum dum, a diddly dum. Oh yeah, dum dum, a diddly dum. say the words and make my dreams come true. I'm it. a dum dum, a diddly dum, ah, a dum dum, a diddly dum. Sing it out, dum dum, a diddly dum. A dum dum, a diddly dum. Tussen 1958 en 1965 scoorde Brenda Lee haar grootste hits. Succesvolle nummers van Brenda tijdens deze periode waren onder andere Jambalaya, Sweet Nothing, I Want To Be Wanted, All Alone Am I en degene die u hoorde, Dum Dum. En nu iets, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Agnette Tafelskoeg, Vooral bekend als de blonde zangeres van ABBA. In 1983 stopte ABBA en daarna nam zij als solozangeres de cd Wrap Your Arms Around Me op. surround me. Oh. Net voor het album van Bonnie Tyler werd uitgebracht... moest ze een knobbeltje op haar stembanden laten wegnemen. Tegen doktersadvies in sprak ze voordat ze genezen was... en hierdoor kreeg ze een schoor geluid in haar keel. Ze dacht dat haar carrière over was, maar niets was minder waar. Haar single It's a Hard Days werd met een schorre stemzong... haalde de top 5 in Engeland. De volgende, de Braziliaanse Adsel Gilberto, de vrouw met de zwoele stemgeluid. Haar hit uit de jaren 60. Een heerlijke bossa nova. The Girl from Ipanema. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Ah. When she walks, she's faces each one. Sandy Shaw werd in 1964 ontdekt door Adam Veet. Ze zong meestal op blote voeten, want dan voelde ze zich meer relaxed en had ze meer zin om het lied te zingen. In 1967 begon haar succes terug te lopen en werd ze tegen haar wil in naar het Eurovisie Songfestival gestuurd. Met Poppet on the String, een lied dat ze haatte. En ze won. Na 11 jaar slaagde Sandy erin als eerste om het Songfestival te winnen voor het Verenigd Koninkrijk. Barrevoets. En hier was ze uit 1965 I'll Stop at Nothing. Cella Black is een Britse zangeres en een televisiepresentatrice. Ze is de enige vrouwelijke vertegenwoordiger van het Mercy Beat die internationaal bekendheid verwierf. Hier is ze met What Good Am I? to turn away never hear a word you'd say Suddenly your words run started to believe in you. Now I love you, but you are gone. There's nothing left to build upon. In a world I never knew, I thought I could depend on you for love. Come to you for love. You could. of me. And like a fool, I play the part and try to live without a heart. An empty shell that lingers on, but won't admit that love has gone. there's someone else who's here, he'll have to stay. I have found another love I know is true, and he holds me much more tenderly than you. Loving to stay. Once I loved you with all my heart, but now I must say no. You broke my heart too many times, so now you'll have to go. I can hear the jukebox play. arms, he'll have to stay. Now someone else is in your place, he'll have to stay. Jane Black, geboren in 1937 in California. In 1960 was Hell Have To Stay een tegenhanger van Jim Reeves' hit Hell Have To Go. Het lied kwam niet verder dan een nummer 11 op de Black Singles Charge. Frida Boccara vertegenwoordigde Frankrijk op het Songfestival van 1969 met de sterk ballade van Un jour, un vent. Daarmee won ze. Maar ze moest haar overwinning wel met Nederland, Spanje en de Verenigd Koninkrijk delen. Uit 1999, Saint-Mille Chanson. Doris Day is van Duitse afkomst. Zij speelde in 39 speelfilms en heeft in Amerika het imago van buurmeisje, The girl next door. Doris Day heeft haar grote populariteit te danken aan haar rollen in musicals en romantische comedies. It's a Magic uit Romance on the High Seas uit 1948. Barbara Dixon, een Schotse zangeres geboren in 1947... en de krant Scotsman heeft haar beschreven als Schotlands beste ceilingzangeres uit 1981, My Heart Lies. than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt <laughs> because I still love you so. But, but, even though you cafe. Timmy Euro maakte in Nederland in 1981 een comeback... toen ze als hoofdgast was uitgenodigd voor een tv-gala rond de platen tiendaagse... die dat jaar voor het eerst werd georganiseerd. Haar uitvoering van Hurt werd zo goed ontvangen... dat de nieuwe opname ervan in een paar weken tijd in de top 5 van de top 40 stond. Vanwege een hersentumor overleed Timmy Euro op 63-jarige leeftijd thuis in haar slaap. Tammy Wynette is vooral bekend geworden door haar single Stand By Your Man maar had in totaal 17 nummers 1 hit in de Verenigde Staten in de jaren 60 en 70. Met de hit I Don't Want To Be Playhouse verdiende Tammy Wynette in 1968 de Grammy Award voor de Best Female Country Vocal Performers. Today I sat alone at the window And I watched our little girl outside at play with the little boy next door, like so many times before. But something didn't seem quite right today. So I went outside to see what they were doing. Cause I heard him name again, And I hung my head in shame When I heard our little girl say to him daddy. And if that's the way it's done, I don't wanna play house. It makes my mommy cry. Cause when she played house, my daddy said goodbye. can make me feel the colors that you bring. Loving You is een hit uit 1975 van Minnie Riperton. Het lied werd de nummer 1 hit in de Billboard 100 op 5 april 1975. De sisters McQuire begonnen in een kerkkoor in Middletown, Ohio, United States. Uit 1954, Good Night, Sweetheart, Good Night. Good night, sweetheart. Ze wordt vaak aangeduid als de Queen of Pops uit de jaren 70. Ze had internationaal succes, vooral in de Verenigde Staten... waar ze met 15 singles in de top 40 van de Billboard stond. Ik heb het over Helen Reddy. Ook in Nederland was Helen Reddy zeer populair. Ze trad in 1981 op in het programma Mies van Mies Bouwman. I Don't, I Don't Know How To Love Him is een lied uit de jaren 70. Uit de rockopera Jesus Christ Superstar. Geschreven door Andrew Lloyd Webber en Tim Rees. We gaan dadelijk eh, eindigen met eh, Tommy Rowe van Sheila. helaas het einde van mijn invalbeurt bij Matchbox. Ik hoop, zonder dat Bart lijfelijk aanwezig was, dat u toch genoten heeft. Ikzelf ben na het nieuws en de reclame weer terug met mijn eigen programma Muziek Boulevard Live. Dus, graag tot straks. en stuur jullie allemaal fijne dagen en een